Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De fracties van D66, VVD en CDA stemmen in met het akkoord van de drie formerende partijen. De afgelopen avond zijn ze urenlang bijeen geweest om de plannen door te nemen. D66 had nog een paar kleine puntjes, maar partijleider Jette verwacht niet dat dat nog tot problemen leidt. VVD-leider Jesselgus zei dat haar fractie heel positief was. De CDA-fractie was als laatste klaar, maar had geen grote punten. Komende vrijdag willen de drie partijen de plannen presenteren. Volgens Haagse bronnen heeft het akkoord van D66, VVD en CDA als titel aan de slag. In het noordoosten van Colombia is een klein passagiersvliegtuig neergestort. Alle 15 mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Het vliegtuig was even voor het middaguur vertrokken voor een vlucht van ongeveer 40 minuten. Enkele minuten na het opstijgen was er geen contact meer met het toestel. Het stortte neer in een landelijk gebied. Waardoor dat gebeurde wordt nog onderzocht. Een van de omgekomen passagiers is een bekend parlementslid, meldt de luchtvaartmaatschappij. De vijf grootste pensioenfondsen staan er goed voor en daarom worden de pensioenen hoger. Gepensioneerde ambtenaren krijgen er van pensioenfonds ABP 2,8% bij. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn laat de pensioenen zelfs met zo'n 12% stijgen. De fondsen profiteren vooral van de stijgende rente. Een vermiste man is na zeker elf dagen teruggevonden op de Middellandse Zee. De zoektocht was al gestaakt, maar een vliegtuig zag de zeilboot van de man. Hij kon worden opgepikt door een vrachtschip. De man van 69 was eerder deze maand vertrokken, maar raakte zoek. Het gaat goed met hem. Het weer, het is bewolkt en in het noorden, oosten en midden van het land valt sneeuw.